Stelde verkiezingen. Deze gemeenten deden in maart niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen... omdat daar toen herindelingsprocedures aan de gang waren. Van de betrokken gemeenten worden er 19 na vandaag samengevoegd tot 7 nieuwe gemeenten. De 10 andere gemeenten die samengesmolten zouden worden tot 3 gemeenten blijven zoals ze zijn. Enkele gemeenten zagen de herindeling niet zitten. zowel Bussum niet samen met Weesp, omdat de gemeenten te ver uit elkaar liggen. Deze en andere fusies werden daarom controversieel verklaard na de val van het vorige kabinet. De stembureaus gaan open om half acht. De Duitse softwareproducent SAP moet een hoge boete betalen aan het Amerikaanse Oracle. Een jury in Californië heeft SAP veroordeeld tot een schadevergoeding van 1,3 miljard dollar, bijna 1 miljard euro. Zo gaan om de hoogste schadevergoeding die ooit is opgelegd in een zaak waarbij inbreuk is gemaakt op de auteursrechten. SAP erkent dat een Amerikaanse dochtermaatschappij miljoenen bestanden van Oracle illegaal heeft gedownload. Maar het Duitse bedrijf wilde niet meer betalen dan 40 miljoen dollar. Nieuw-Zeelandse reddingswerkers hebben hoge concentraties gevaarlijke gassen gemeten... vlakbij de plek waar 29 mijnwerkers al vijf dagen vastzitten. Dat betekent volgens de politie dat het explosiegevaar voor reddingswerkers... nog altijd te groot is om naar beneden te gaan. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten vrezen het ergste voor de 29 mijnwerkers... Ook omdat de meting een laag zuurstofgehalte in de kolenmijn uitwees. In de Champions League kan Ajax zich niet meer plaatsen voor de volgende ronde. De Amsterdammers verloren thuis met 4-0 van Real Madrid. En doordat AC Milan met 2-0 won van Auxerre... werd de tweede plaats in de groep onbereikbaar voor Ajax.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 It's your turn to cry. So yes, I believe it. Oh, the damage is done, so I guess I believe it. Oh, the damage is done, so I guess I believe it. Don't have to say, don't have to say what you did.